het Ze noemen die volstrekt onacceptabel. De rechtbank in Zutphen heeft een man veroordeeld die via MSN en Hives tien vrouwen had geronseld voor de prostitutie. Vijf van hen waren minderjarig. De man krijgt een gevangenisstraf van vier jaar. Van de vrouwen zijn tegen hun zin ook naakfoto's gemaakt. Medeverdachte werd veroordeeld voor seks met een minderjarige meisje. Hij kreeg een maand voorwaardelijk en een werkstraf. Het weer in het oosten en zuidoosten nog wat regen. Langs de westkust opklaringen. Morgen vooral in het westen een paar buien. Het wordt dan ongeveer 6 graden.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 Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want to do. I made this money, you didn't. Right, Ted? We out of here.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 De Tweede Kamer ergert zich aan berichten over korpsen die quota hanteren... over het aantal bonnen dat agenten moeten uitschrijven. De Raad van Korps zegt zij vandaag ook voor afschaffing te zijn. Opstelte zei dat bonnenquota hier en daar nog voorkomen, maar dat moet afgelopen zijn. De Tweede Kamer wil dat het rookverbod in de horeca strenger wordt gehandhaafd. Volgens afspraken in het regeerakkoord wordt het verbod afgeschaft in cafés zonder personeel die kleiner zijn dan 70 vierkante meter. Bij de ingang van het café moet een bord komen te staan waarop staat of er mag worden gerookt. Staatssecretaris Wekers wil dat banken stoppen met het berekenen van te hoge rentes aan klanten die rood staan. Uit onderzoek van Tros Radar is gebleken dat sommige banken ruim 20% rente en kosten in rekening brengen, terwijl op gewone kredieten 15% wordt berekend. Wekers wil dat ook rood staan onder die regeling komt te vallen. De rechtbank in Zutphen heeft een man veroordeeld die via MSN en Hives tien deels minderjarige vrouwen had geronseld voor de prostitutie. De man krijgt een gevangenisstraf van vier jaar. Van de vrouwen zijn onder bedreiging ook naakfoto's gemaakt. Een medeverdachte werd veroordeeld voor seks met een minderjarig meisje. De eerste levering van het nieuwe vliegtuig 787 Dreamliner van Boeing is opnieuw.